De miljarden euro's die Griekenland weer krijgt... zullen volgens Tsipras worden gebruikt voor noodzakelijke investeringen. De Europese regeringsleiders kwamen vanochtend na 17 uur onderhandelen... tot een akkoord over een noodpakket voor Griekenland. In ruil voor hervormingen krijgen de Grieken de komende drie jaar... 82 tot 86 miljard euro. Premier Rutte erkent dat hij een verkiezingsbelofte heeft gebroken... nu Nederland meebetaalt aan de redding van Griekenland. Op een persconferentie in Brussel zei de premier dat hij dit niet leuk vindt... ook al zijn er verzachtende omstandigheden. In de verkiezingscampagne van 2012 beloofde Rutte... dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Maar volgens hem is de situatie van toen niet te vergelijken met die van nu. De Tweede Kamer komt woensdag terug van zomerreces om te debatteren over de nieuwe steun aan Griekenland. In een voorstad van Parijs is een gewapende overval gepleegd op een winkel van Primark. Vanmorgen om zes uur, toen 18 werknemers binnenkwamen, werden ze overvallen door twee of drie gewapende mannen. De Franse politie hield rekening met een gijzelingsactie. Al snel maakte de politie bekend dat het waarschijnlijk om een uit de hand gelopen overval ging. Personeel is weer vrij, de overvallers zijn voortvluchtig. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd wat regen of motregen. De zon breekt nauwelijks door. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw grijs met wat regen. Later vanuit het noorden ook af en toe zon. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 小三。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 hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerrit.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 I'ma listen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 and that's it. Absolute on power drive. Need you so to keep me alive. Absolute, I long for you, a girl to make.